Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet met een nog grotere zak geld komen om drugscriminaliteit aan te pakken. Dat zeggen onderzoekers in de krant Trouw. Volgens hen hebben gemeente en politie niet genoeg middelen om drugsproblemen te bestrijden. Het gaat vaak nog mis aan de grenzen. Harddrugs komen via havens binnen of worden in grensregio's gemaakt. En ook lukt het de politie niet goed om bijvoorbeeld wietplantages op te sporen. Veel jongeren belanden daardoor makkelijk in de criminaliteit. Onderzoekers zeggen dat er elk jaar 250 miljoen euro extra nodig is om de boel te verbeteren. Als het aan het OM ligt, gaat de man die begin dit jaar zijn huisarts in Den Haag neerstak niet de bak in, maar krijgt hij TBS met dwang. Volgens het OM had de man een psychose. De arts raakte bij de steekpartij ernstig gewond en belandde op de IC. Inmiddels gaat het iets beter met hem. Hij was er zelf ook bij in de rechtszaal. Boos omdat nu alles op zijn kop staat. Omdat mijn gezin eronder lijdt en ik niet meer als dokter kan werken. Maar nu krijg je in ieder geval wel de hulp die je nodig hebt. Ik hoop ooit de rust weer te vinden om voor anderen te zorgen. De man bood vandaag zijn excuses aan en verklaarde in de rechtszaal dat hij de huisarts wilde doodmaken... omdat hij het gevoel had dat hij niet geholpen werd. De rechtbank doet later deze maand uitspraak. En het houdt Italië al dagenlang bezig. Waar zijn de welpjes van een doodgeschoten bruine beer? Er ontstond een klein relletje in Italië toen hun moeder werd doodgeschoten. Ze was erg geliefd in het gebied, maar werd gedood toen ze op het privéterrein kwam van een man. Haar babybeertjes waren niet te vinden, maar eindelijk is er nu goed nieuws. Ze zijn gezond en wel gespot, vertelt correspondent Helene Daans. Het was echt na een heel grootscheepse actie. Eh, dagenlang, je zei het al, wel honderd mensen hebben naar die twee kleine beren wel schelpjes gezocht. dierenartsen, politie, mensen die waren allemaal in touw. Uh, hadden zelfs drones ingeschakeld. En dat werd beschouwd als een race tegen, die, tegen de klok om die twee welpjes te vinden. Ja, ze werden op een camera gezien. Ze hoefden niet gevangen te worden, want ze waren lekker van een appelboom aan het eten...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 En we gaan door met een oudje, Bill Haley en de Comets. Rock Around the Clock. One, two, One, two three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. 9, 10, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me home. Preventie. Leer zelf wat je kunt doen om de kans op een val te verkleinen. De cursus biedt informatie en praktische tips. U hoeft actief om uw coördinatie, balans, kracht en conditie te verbeteren. Een reeks van 15 bijeenkomsten kostte 13 euro... en met de Zandvoortpas is dat 50% korting. Inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers bij elke bijeenkomst. Aanmelden kan via plus.zandvoort .nl schuinstreepje cursussen. En dat start woensdag 20 september van 1 tot 2 uur.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 Op 12-jarige leeftijd werd deze blinde rhythm en blues... soul, pop en funk artiest door Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. In het begin werd zijn carrière vrijwel geheel door de platenbazen bepaald... maar in de jaren 70 verwierf hij met een nieuwe platencontract...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 het succes van vorig jaar, meer dan 12.000 bezoekers... is er op zondag 10 september weer een jaarmarkt op de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. De markt begint om 10 uur s morgens en eindigt om 5 uur s middags. Met ruim 70 kramen vol interessante aanbiedingen... een paar terrasjes, live muziek en een modeshow... wordt het als vanouds een, sfeer en een sfeervol evenement. De jaarmarkt wordt geflankeerd door een kindermarkt... De kindermarkt begint op de hoek van de Bloemendaalseweg, de Genetzersweg, en eindigt op de verlengde Koepellaan.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 Brass in the Pocket. Got brass in pocket Gunpowder I'm gonna use it Intention driving, detour leaning, no dinsdag samen gezellig genieten van een verse warme maaltijd. Drie gangen maaltijd. Kost 11,75 en met de Zandvoortpas 10,75. Vanaf nu kun je je direct opgeven via Rabbel.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 Deze week kwamen er maar wel nieuw vier... Nog een keer. Deze week kwamen er wel vier nieuwe platen in de UK Top 40 binnen. De vier behoorden niet tot de categorie hoogvliegers. Geen enkele nieuwkomer slaagde erin de top 20 te halen. En dat lag niet aan de artiesten die de lijst binnenkwamen. De Everly Brothers en de Shirls. Duane Eddy kwam binnen op 35 en de week erna vonden we hem terug op 39. En Duane, beter bekend met zijn instrumentale hits... had bij Lonely Boy, Lonely Guitar een dameskoortje nodig... om er toch wat succes mee te hebben. En hier zijn Duan Eddy met The Lonely Boy, Lonely Guitar uit 1963. Ik vind het zelf een beetje een raar plaatje. Música You can call it love.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 En dat is Roger Waters. En Roger, wie is dat? Het is een Britse basgitarist van Pink Floyd... En die is geboren in 1943 en die wordt dus vandaag 80 jaar. Benny Jolink, de zanger van Normaal. Die is geboren in 1946 en die wordt dus vandaag 77 jaar. Eh, hij is de zanger van de Achterhoeksband Boeren, de Boerenrockgroep Normaal. De Nederlandse oudste streektaalrockband. De band zong aanvankelijk in het Engels, maar vanaf het moment dat Joling tijdens het optreden op Hemelvaartsdag 1975 een popmeeting in Lochem een blouse in het Achterhoeks begon te zingen, bleek dat zo goed aan te slaan dat ze besloten om voortaan altijd in hun eigen taal te blijven zingen. De echte doorbraak volgde echter in 1977 met het nummer Oerend Hart. En een daarna gekoppelde televisieprogramma in het Pop Studio in Hilversum. Op 19 december 2015 gaf Joling met normaal een grote afscheidsconcert in stadion De Gebberen Dome. Benny Joling samen met de Rumbling Rats telefoon Baby. Hello, Benny. Yes, it's me and I'm lonely. I had to call you on the phone. in my Zandvoort heeft twee musea, waarvan er het Juttersmuseum één is. Het museum is in 2000 opgericht door Victor Bol. Jutte komt van het woord jatten. Alles wat aangespoeld is aan het strand behoort officieel aan de gemeente toe. Wanneer je de fondsen meeneemt, jat je dus in feite. Jutte is ook spannend. Je raapt iets op wat het strand waarvan je niet weet wie de eigenaar was. Meestal zijn het voorwerpen die voor een klein deel verloren zijn van zeevarenden of zijn achtergelaten door de strandbezoekers. Een echte jutter ben je als je in weer en wind over het strand loopt en je misschien een bijzonder fonds ontdekt. Daarnaast kent het jutter ook een duurzame functie. Vroeger werden schuren gebouwd of gerepareerd van het op het strand aangespoeld hout. Wandel even binnen in het Juttersmuseum, Strandweg nummer 2. En het is in de buurt van de Rotonde. Ik ga door met Dance Monkey. Jones and I. are, Mr. Thomas. Let's take that one there. Good job. I'll leave this one over here for you. Take your hand, my dear, and place them both in my. You know you stopped me dead while I was back.